De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com slash snelpakkers. Anders grijp je mis. Nieuws. 3 uur. Rijkswaterstaat waarschuwt om vanavond en vannacht niet de weg op te gaan. Het kan verraderlijk glad worden door regen en ijzel. Dat zie je niet, maar je glibbert zo van de weg. Vanaf 10 uur wordt het gevaarlijk, het eerst in het westen. Ook morgen rijden er minder treinen, vooral in het oosten. Door de kou kan er ijzel en rijp op de bovenleidingen komen... en daar kunnen treinen in de ochtend last van krijgen. De winterdienstregeling blijft daarom van kracht. Overmorgen verwacht de NS dat het weer beter gaat. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij dat de vermissing van Wendy van 10 goed is afgelopen. Ze werd vanmorgen gevonden na een tip van een vrouw die haar in een huis van een man had gezien. Hij is opgepakt. Wendy verdween gisteren toen ze op weg was naar de winkel van haar ouders. Feyenoord is de tweede zelf van de competitie niet lekker begonnen. Het leek er lang op dat Feyenoord met 2-1 ging winnen van Herenveen, maar dat maakte kort voor tijd toch nog gelijk. Ajax kan vanmiddag twee punten inlopen op Feyenoord. Dan moet er wel worden gewonnen van Telstar. In het westen gaat het dooien en regenen. Later vanavond ook kans op ijzel en er geldt dan code oranje. In het oosten blijft het vriezen. Morgenochtend in het noorden nog kans op gladheid. In de middag is het 3 tot 8 graden met op steeds meer plekken regen. Dat was het nieuws op 538. Situatie op het eh, gladde wegdek dan 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen, eerst op de A12. Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer, 7 minuten. A28, de laatste, Zwolle Amersfoort bij Vathorst, 14. Sterk als je vaststaat. Controle op snelheid, gemeld op de A9 Amstelveen-Haarlem, hectometerpaal 38,9. A12 Utrecht-Maarn, 65,6. En verder op de A12 Duitse grens Arnhem, 148,6.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 Net zo lang als nodig is om je pasta onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. 5, 3, de vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Floris Zondagmiddag en de hits door je radio. Wat wil je nog meer? Ed Sheeran hoor je zo meteen aan Somber. Dit is Undressed. Radio 538. zondagmiddag. Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. hey, ik las een bizar verhaal over een gozer... die heeft geld verdiend met in bed liggen. Jij hoort het goed. Hele verhaal hoor je zo meteen naar de dance match van deze week. Thomas Gray, dit is Rumors bij 538. Hey, hello. wat is jouw record? Jouw weekend. Jouw 538. Nou, eh, misschien heb jij dit ook namelijk. Dat je het, eh, dat je het zo heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk vindt om lekker niks te doen op een zondag als vandaag. Dat je lekker zo'n relaxed dagje hebt. En dan gewoon de hele dag liggen. Op de bank of in bed. Och joh, geweldig. Heerlijk. Eh, ik, eh, ik kan het dagenlang doen. Eh, het was een bijzonder verhaal. Je kunt daar dus geld mee verdienen, met in bed liggen. Ze hebben in China hebben ze namelijk een wedstrijd gehouden... voor wie het langst stil kan liggen op een matras. De winnaar heeft 33 uur en 35 minuten op dat matras gelegen. Dan ben je wel uitgerust, denk ik. de prijs was 420 dollar. Dus ja, 420 dollar verdienen met niks doen. Met op de ja, op, in bed liggen. Daar, zit je natuurlijk wel op te wachten. Of ja, in het geval van deze gozer, daar lig je dan op te wachten, Ik ben bij jaar voor je zondagmiddag. Ik ben Floris en dit is Steady Swims. Gone, gone, gone. We will fire, impossible to tame. Like 838. 538. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close, too close. It scars forever when someone you called a friend shows you the truth can be so cold, so cold. I wipe the dirt off your name. With the shirt off my back. I thought that you'd do the same, but you didn't do that. Yeah. you know. How do you sleep at night? No one to hide behind. Betrayed every alibi you had, you had, you had every chance. wanted for all the fires you started. Down op je zondagmiddag bij 538 Floris hier. Hey, Toepak hoor je zo meteen. Die heeft iets, nou had, hij is er niet meer natuurlijk... die had iets op zijn zolder liggen met een waarde van 300.000 dollar is nu bekend geworden. Het is niet wat je denkt, want het wel is sowieso. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, als je kakatoe is ontsnapt. Die vlogen door de hele buurt heen. Dus we hebben uiteindelijk een hoogwerker een eh, hele dag uh, in moeten laten schakelen. 381,15 euro. Dus 538 betaalt je rekening. Hey, wauw. Geweldig. Dankjewel. hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening. Nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals appelsientje fruitdrink en dubbel fris boost. Een liter of anderhalve liter pak, 1 euro. En alle kuppensoep, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, Plus. Zon en strand en een zwembad en een quad en skydiven en een dj en... Nee hoor, gewoon rust. Pak nu de allerhoogste vroegboekkorting. En nu snel naar corendon.nl snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com slash snelpakkers. Anders grijp je mis. Boek nu Curaçao de allerhoogste vroegboekkorting. Check corendon.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Karwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op.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 Geen verhogingen, geen verrassingen. Alleen bij Van Mossel. Profiteer snel. Ga naar vanmossel.nl. Hoera! Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Zoals Palazzo Coffee Cups XXL verpakking 50 stuks, maar 5,77. En onze Hotel Royal handdoek maar 2,48. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel op de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl.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 Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie.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 En het verhaal over een boekje van 300.000 dollar. Zometeen. Radio Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want bij 538. Heb jij nog ehm, knutselwerken van toen je jong was? Dat je zo'n zo'n gekleide asbak moest maken voor vaderdag. Eh, zo'n zelfportret van handvaardigheid. Misschien dat je zo'n gedicht moest maken vroeger bij de Nederlandse les. Dat soort dingen. Ik heb een tijdje geleden heb ik eh, zo'n zo'n verzameldoos van mijn ouders heb ik door zitten spitten. En dat kwam ik allemaal van die oude tekeningen tegen. Laat ik zo zeggen, het was er maar op jonge leeftijd al duidelijk... dat Floris geen carrière als kunstenaar zou krijgen. Eh, bij sommige mensen hebben die creaties van vroeger wel heel veel waarde. Tupac Shakur is een mooi voorbeeld daarvan. Hij had namelijk als eh, jochie van elf een boekje... met allemaal gedichten, songteksten en wat tekeningen erin. Dat boekje is kort geleden opgedoken en is verkocht voor... 300.000 dollar. Valt alles ineens wel op zijn plek. De hits die hij gemaakt heeft, zijn ook uit het boekje. Tupac hoor je nu bij 538. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself. It's like I blast myself? I'm tired of being even worse, i My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. it back to the kids who the hell One mouth welfare. First brothers. Give them guns, step back, watch kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. I can never take a brother if he's close to me. Uh. I let it go back to when we played as kids, but things changed. And that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Yeah. come on. come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Yeah. Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. We gotta make a change It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell a cop I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. but mama didn't raise no food. And as long as I stay black, I got a stay strapped, And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some fuck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. You're my dwelling, you're my sister. That's just the way it is. Ladies, ladies. Things will never be the same. Brother, my sister. That's just the way it is. Oh yeah. never change. Jouw hits hoor je op 538. Taylor Swift, Opalite. Jouw hits, jouw 538. I had a bad habit of missing lovers. the trash, it's never gonna 538 Floris hier. Elke week heeft uh, eh, Ari van de Ochtendshow heeft hij een eh, nieuwe mop. Dus een blondje die zit thuis aan het nieuws te luisteren. En je hoort op een gegeven moment het nieuwslezer zeggen... er wordt vandaag 8 tot 9 centimeter sneeuw verwacht... of u dan de auto aan de linkerkant van de straat wil parkeren. Dus dat blondje dat doet dat. Na nou, de volgende dag nog sneeuwen, sneeuwen. Ja hoor, 10 tot 12 centimeter sneeuw wordt er verwacht. Nou, wil u dan die auto aan de rechterkant van de stoep parkeren? Dan kan de sneeuwploeg erdoor. Nou, die derde dag zit ze alleen thuis. En op een weer het nieuwslezer. Vandaag weer heel veel sneeuw verwacht. 12 tot 16 centimeter sneeuw wordt er verwacht. Wil uw auto en de stroom valt Dus dan denk denkt, oh, dan weet ik niet welke kant ik hem neer moet zetten. Dus die belt een man op. Ze zegt, ik zie het nieuws te laatste, maar de stroom is uitgevallen. Ik weet niet aan welke kant ik naar de auto moet parkeren. Nou, zegt je liever, laat je me voor één keer in de garage staan. Altijd goed hè met Arie.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 Nothing I can see but you can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Can't Stop the Feeling bij 538. Floris hier. Las een opvallend verhaal over eh, post die je kunt krijgen van de politie. En het zijn geen bekeuringen. Wat het wel is hoor je zo. Hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun eh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar. Kijk, check alles dan goed. Zo voorkom je dat je later in één keer een groot bedrag moet betalen. Ah, goeie. En wil je er wat hulp bij? Ga dan naar belastingdienst.nl slash voorlopige aanslag. Handig, van de Belastingdienst. We zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op kleurmuurverf, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Fans van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig hakt twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Aandacht alstublieft. De Breeze Date van Sam is bevestigd. Ze staat nu op de 10 meter hoge duikplank vol emoties. De twijfel slaat toe. Hoogtevrees neemt over. Oh ja, wat een uitstekende duik richting haar date. Love is worth the leap. Please, Geen chat, alleen echte dates. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper.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 Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Igo Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Je rijdt hem al vanaf 319 euro per maand met Toyota Private Lease. Ontdek de nieuwe Igo Cross op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Altijd koud. Altijd glad. Altijd ingepakt. Altijd Weekamp. En nu tijdens de koude winterdagen. Korting op jassen, truien, sjaals en meer om warm te blijven. Altijd Weekamp. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris Cross. Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel. Check het op toyota.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. Live your dreams. Simyo is al 35 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherp